Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Parijs is op een bijeenkomst van landen van de zogenoemde Coalition of the Willing... afgesproken dat Oekraïne veiligheidsgaranties krijgt als er ooit in bestand komt met Rusland. President Macron van Frankrijk en de Britse premier Starmer... tekenden met president Zelensky van Oekraïne een intentieverklaring. Beide landen willen troepen sturen naar Oekraïne bij een bestand. Welke andere landen gaan meedoen is nog onduidelijk. Zo'n 30 regeringsleiders waren aanwezig in de Franse hoofdstad... onder wie demissionair premier Schoof. Ook de Amerikaanse gezant Witkoff en de schoonzoon van president Trump, Kushner... waren erbij, evenals de secretaris-generaal van de NAVO, Mark Rutte. De Amerikaanse president Trump en zijn medewerkers overleggen over hoe ze Groenland in handen kunnen krijgen. Volgens het Witte Huis bespreken Trump en zijn team een aantal mogelijkheden, waaronder ook militairen. In de eerste weken van zijn presidentstermijn maakte Trump al duidelijk dat hij Groenland wil overnemen van Denemarken. Hij zegt het land nodig te hebben voor de nationale veiligheid. De Deense premier Frederiksen en de Groenlanders zijn er fel op tegen. Verschillende NAVO-partners spraken vandaag hun steun uit voor Denemarken. Vanwege de sneeuw heeft Schiphol voor morgen nu al 800 vluchten geschrapt. Eerder verwachtte Schiphol al 600 annuleringen. Het zijn vooral vluchten binnen Europa. Intussen zijn er op Schiphol een paar honderd bedden opgezet voor reizigers die zijn gestrand. Vandaag gingen 700 vluchten niet door. In Rotterdam, Den Haag en Utrecht rijden morgenochtend geen bussen. De trams rijden wel. En in Amsterdam rijdt vooralsnog alles, maar er wordt wel gewaarschuwd voor vertraging en uitval. Dan het weer. Vanavond op de meeste plaatsen droog. Het vriest enkele graden. Vannacht meer bewolking en sneeuw. Minima rond min 5 graden. Morgen vanuit het westen opnieuw sneeuwbuien. Vanaf 6 uur in de ochtend tot 4 uur in de middag geldt in bijna het hele land code oranje vanwege de sneeuw en gladheid.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 Stick around pizza my love and the night. You know it's true, but you try to hide. Yeah, you turn down love like it's really bad. Ow, you can't give what you never had. Yeah. Well, bless your soul, you can fool a few.